uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De officier van justitie op Curaçao heeft levenslang geëist tegen een man die verdacht wordt van de moord op politicus Helmin Wiels. Die werd in mei vorig jaar doodgeschoten op een strand van het Antille eiland Volgens justitie is de verdachte een huurmoordenaar die nog twee andere moorden heeft gepleegd. De officier vordert het geld terug dat de man met die moorden verdiende. Onduidelijk is nog wie de opdracht gaf voor de moord op de populaire Wiels. Een man in een Afghaans militair tenue heeft op een basis in Kabul het vuur geopend op buitenlandse militairen. Daarbij is een Amerikaanse generaal om het leven gekomen. Een Duitse generaal is zwaar gewond geraakt. Het Duitse leger zegt dat meerdere hoge ISAF-vertegenwoordigers bij elkaar waren toen de man zijn geweer op hen leegschoot. Zeker 15 ISAF-militairen zouden gewond zijn geraakt. Ook drie Afghaanse soldaten liepen verwondingen op. Het Afghaanse ministerie van Defensie onderzoekt of de schutter bij de strijdkrachten hoorde of dat hij zich als militair had verkleed. Internationale experts hebben in het rampgebied in Oost-Oekraïne opnieuw gezocht naar slachtoffers van vlucht MH17. Ze zijn klaar voor vandaag en weer teruggekeerd naar hun basis in Soledar. De experts hebben in hetzelfde gebied gezocht als gisteren. Toen liepen de werkzaamheden vertraging op vanwege de gevechten in het gebied. De onderzoekers konden het rampgebied vandaag zonder problemen bereiken. De grootste bosbranden in de Zweedse geschiedenis hebben voor het eerst een mensenleven geëist. Volgens de politie gaat het om een man van 30. De branden woeden op 150 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Tot nu toe is zo'n 150 vierkante kilometer bos verloren gegaan. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer duizend mensen geëvacueerd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het weer vanavond en vannacht eerst helder, later vanuit het westen bewolking en morgen volgen daaruit buien. In het oosten blijft het lang droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 richting Den Haag. Tussen de Meer en Woerden 3 kilometer. Er is een auto stilgevallen. Die blokkeert bij Woerden twee rijstroken. En in de regio Rotterdam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Er staat aan een ongeluk met drie auto's tussen Schiedam en Knopen 4 kilometer file. Bij Knopen is de rechte rijstrook dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A4 en de A15. Op de A20 op de rijbaan richting Hoek van Holland staat 2 kilometer bij knooppunt plein. En op de N15 Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 2 kilometer.